Mariel Hageman met het NOS Journaal. Land maakt zich in toenemende mate zorgen over het conflict in Syrië, maar blijft tegenstander van militair ingrijpen. Minister Lavrov van Buitenlandse Zaken zegt dat de situatie in Syrië steeds alarmerender wordt en dat hij de indruk heeft dat het land op de rand van een burgeroorlog staat. Maar hij zegt ook dat een militaire interventie de situatie alleen maar erger zal maken. De oranje supporters in Garkov zijn aangekomen bij het stadion waar Nederland vanavond tegen Denemarken speelt. Aan het begin van de wandeltocht werd het Wilhelmus gespeeld. Daarna werd de ruim 5 kilometer lange tocht ingezet. De supporters, die zijn uitgedost in het oranje, trekken veel bekijks. De KNVB verwacht zo'n 8 tot 10.000 Nederlandse fans. De wedstrijd tegen Denemarken begint om 6 uur Nederlandse tijd. De partij van Hero Brinkman en Trots op Nederland gaan fuseren. Brinkman wordt lijsttrekker van de nieuwe rechtse partij. Het partijcongres van Trots op Nederland heeft in overgrote meerderheid ingestemd met de fusie. De nieuwe partij is tegen te veel macht van Europa, voor extra bezuinigingen op het ambtenarenapparaat en voor extra bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. De naam van de nieuwe partij wordt later bekend. Een nepoverval bij een pompstation in Etteleur heeft tot veel commotie geleid. Een klant zag een man met een helm met getrokken pistool het tankstation binnengaan en belde de politie. De overvaller bleek de bedrijfsleider te zijn die een oefening had georganiseerd voor zijn personeel. Het beveiligingsbedrijf van de pomp was op de hoogte van de oefening, net als het personeel. Er was geen rekening mee gehouden dat de overval er voor klanten echt uitzag. Maria Sharapova heeft voor het eerst Roland Garros op haar naam geschreven. De als tweede geplaatste Russin was in de finale Sara Errani uit Italië de baas. Sharapova won met 6-3 en 6-2. Het weer vanavond in het oosten kans op een bui. Morgen zon, maar ook stapelwolken. In de middag kans op wat regen, vooral in het zuiden. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl still got the blues it out flight back to your hometown I need some shelter of my own protection, baby Be with myself and center Clarity, peace, serenity till I'm full grown, full grown.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 醉。